9 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. 1 op de 9 vrouwen wordt tijdens haar studententijd slachtoffer van verkrachting. Dat blijkt uit een onderzoek van INO Research onder meer dan duizend studenten dat Amnesty heeft laten doen. Die organisatie is geschrokken van de verhalen. Wat Amnesty het zorgelijkst vindt is dat de meeste studenten... als ze een verkrachting hebben meegemaakt... niet weten waar ze hulp kunnen krijgen bij hun onderwijsinstelling. Liefst 94% van de studenten weet niet wat de procedure is. Er wordt deze week een campagne afgetrapt... waarin opleidingen worden opgeroepen om duidelijker te maken... waar studenten heen kunnen met hun verhaal. De vertrouwenspersoon bijvoorbeeld. Er gaan weer meer landen op geel. Gisteren gebeurde dat al bij Duitsland en Oostenrijk. Vanaf morgen komt daar een rijtje bij. Komt die? Italië, bijna heel Noorwegen, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije. Het kan nog wel zo zijn dat de landen zelf inreisregels hebben voor Nederlanders die op vakantie komen, zoals een negatieve coronatest. Check dat dus even voordat je er naartoe gaat. Een grote brand vannacht bij een bedrijf dat eieren verwerkt in Raalte in Overijssel. Mensen in de buurt kunnen het beste hun ramen en deuren dicht houden. Er hangt namelijk een smerige eierwalm. Er werd nog over nagedacht om een NL-alert te versturen, maar dat is uiteindelijk toch niet gedaan, zegt de brandweer. Maar ja, als je s'nachts ligt te slapen, dan ruik je toch niks, want dan doet je reukorganen niet. Dus vandaar dat we ook eh, overwogen hebben om toch geen NL-alert in te zetten. Want dan ga je nog meer onrust eh, stoken en dan worden de mensen wakker. En dan zeggen we, laten we dat maar niet doen. En middelbare scholieren kijken niet alleen negatief terug op alle zoomlessen in hun woonkamer. Na corona willen ze ook af en toe een dag online les, blijkt uit een enquête die onze collega's van NOS Stories hielden. Ook voor dit meisje had het wel voordelen om thuis de laptop open te klappen. Dat heeft gewoon te maken met geen afleiding, tijd voor jezelf. Je mag zelf bepalen wanneer je wat doet. Dat heeft eigenlijk vooral het effect dat ik niet de hele dag met school bezig ben, want dat gebeurt natuurlijk wel vaak als ik op school zit. Dan moet ik daarna ook nog aan school. En hier kan ik het echt afkrijgen en ik werk veel productiever. De afgelopen maanden hadden scholieren de helft van de tijd online les. Maar sinds deze week zijn de meeste middelbare scholen weer helemaal open.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 Triple Play in the Spotlight. that look in his eye that makes me feel the cold and he stares at the ceiling now Me, I'm trying to sleep but I'm is niet allemaal nostalgie wat de klok slaat. Met vandaag ook aandacht voor een aantal top 40 nummers. Allereerst Ed Sheeran met Afterglow. Vervolgens Pink and Willow met Cover Me in Sunshine. En Shepard met Learning to Fly. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances off your head A million colors of hazel.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 Maar voordat ik Wicked Song draai, luisteren we eerst naar de nieuwe single When the Birds Start to Sing van Esther van Kommer. En daarna Stumbled Into You, een oudje van The Secret Combination. Crossroads. Hot stuff. drietal bekende rock- en namen uit het verleden. Wat te denken van Kenneth Heat met Back Full of Boogie. de Blues Brothers met She Caught the Katie. En Little Feet met Tripe Face Boogie. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. tekende Stacey Dean Campbell een contract om songwriter te worden voor Tree Music. En in 1992 bracht hij zijn eerste album als soloartiest uit. Drie singles van zijn debuutalbum kwamen in de hitlijsten en zijn naam leek gevestigd. In 2001 verliet Campbell de muziekbusiness. Best jammer als je naar songs als Pop Top, Rosalie en One Little Teardrop luistert. Triple play, triple play, triple play. Papa Top again. Just got time for one more round. Set them up, my friend. Then I'll be gone and you can let some other fool sit down. I'd like for you to listen to a joke I heard today from a woman who said she was through and calmly walked away. I tried to smile and did a while, but it felt so out of place. Did you ever hear of a clown with teardrops streaming down his face? Papa Top again. I think I'll have another round, another one, my then I'll be gone and you can let some other fool sit down. Home to me is misery, and here I'm wasting time. Cause a row of fools on a row of stools is not what's on my mind. what I prefer. So it's either here and drinking beer or home remembering her. Papa Top again. I think I'll have another round, another one, my friend. Then I'll be gone. I love to hear those blues, but ain't no way those city lights can take the chill from a lonely night. Oh, Rosalie, oh, what your love has done to me, well, it makes me crazy. No one knows me like my Rosalie. Rosalie, she told me the day I hit the road. And if your dreams should let you down, well, honey, you just turn around. Well, I may have found my fortune, seen my name in lights, but I will not be satisfied until that woman's by my side. Rosalie No one knows me like my Rosalie Rosalie. Bye bye to Chicago. hardly see can turn into an ocean between you and me. Well, if we don't do something, two hearts will break, and one little teardrop is all it takes. Well, darling, I still love you, honestly and true. say you'll be there for me and I'll be there for you. It only takes a moment to heal a heart that aches. So let me hold you in my arms. darling, all it takes is one little teardrop that's brushed aside by true love's hand. I'm gonna turn the tide. let me hold you gently. Our love's at stake one little teardrop is all it takes. just one little teardrop. That's how it starts. Can turn into a river, it'll drown your heart. When the river starts flowing, the dam will break. One little teardrop is all it takes. Mm -hmm. alright. Just one little teardrop one little tear is all it takes.